poes is weer beschonken. Miauw, miauw, miauw. De poes is weer een zat. bent, zij weet u dat. Sinds ik hier agent ben, heb ik nooit zo'n kat gehad. Sinds